start. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Een man uit Eindhoven krijgt 22 jaar cel voor onder meer doodschieten van een man in april 2015. Het slachtoffer werd gevonden in een auto bij een Van der Valk hotel in Eindhoven. De ex-vriendin van de veroordeelde kreeg zes jaar cel. Zij liet volgens de rechtbank haar ex weten dat het slachtoffer vanuit een café onderweg was naar het hotel. De veroordeelde wachtte in de struiken bij het hotel en schoot de man daarna dood. Volgens de rechtbank gebeurde dit allemaal met voorbedachte raden. Het slachtoffer was vreemd gegaan met de vriendin van de veroordeelde. Israël boycott de rechtspopulistische FPE in de nieuwe Oostenrijkse regering. Premier Netanyahu zegt dat zijn regering niet rechtstreeks zal praten met de ministers van die partij. De Israëlische ministers moeten voortaan via hoge ambtenaren zaken doen op ministeries waar FPE-ministers zitten. Gisteren trad de nieuwe regeringscoalitie van christendemocraten en rechtspopulisten aan. De FPE heeft een verleden van xenofobie, antisemitisme en neonazistische sympathieën. Voorman Strache, nu vicekanselier, heeft afstand genomen van de rechtervleugel van zijn partij en het antisemitisme veroordeeld. De integriteitscommissie van de VVD gaat onderzoek doen naar Tweede Kamerlid van Haga. Hij zou in Amsterdam panden verhuren en zich niet houden aan de nieuwe regels die daarvoor gelden. Het Parool meldde vorige week dat Van Haga zeven of acht panden verhuurt aan meer dan twee huurders, terwijl hij daarvoor geen vergunning heeft. Van Haga zei dat hij tijd nodig had om aan de nieuwe regels te voldoen. VVD-fractieleider Dijkhoff heeft om het onderzoek gevraagd. Het weer is overwegend bewolkt. Vooral in de oostelijke helft van het land valt soms lichte regen of motregen. In het westen breekt soms de zon door. De temperatuur ligt tussen 5 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.